Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. Nog steeds is er onrust bij de Zweedse academie die de winnaar kiest van de Nobelprijs voor de literatuur. Opnieuw is een lid opgestapt. Van de 18 leden zijn er nu nog maar 11 over. Reden is een schandaal rond de echtgenoot van een van de vrouwelijke leden. Die zou vrouwen hebben lastiggevallen of aangerand. Ook zou die zeven keer de naam van een potentiële Nobelprijswinnaar hebben gelekt. Vanwege de crisis bij de academie wordt gevreesd dat de Nobelprijs voor de literatuur dit jaar niet door kan gaan. President Trump heeft met de Zuid-Koreaanse president Moon een lang en goed telefoongesprek gevoerd over de komende top van de VS en Noord-Korea. De plaats en datum voor de top staan vast, twitterde Trump na zijn telefoongesprek. Maar hij zei nog niet waar en wanneer. Volgens bronnen is de ontmoeting in Singapore of Mongolië. Gisteren spraken de leiders van Noord- en Zuid-Korea zich op een top uit voor vrede en nucleaire ontwapening. De eerste drijvende kerncentrale ter wereld is onderweg van Sint-Petersburg naar het uiterste oosten van Rusland. Daar gaat de academic Lomonosov vanaf volgend jaar energie leveren aan fabrieken en olieplatforms. Kritische milieuactivisten vinden de centrale levensgevaarlijk en spreken van een drijvend Tsjernobyl. Max Verstappen vertrekt morgen bij de Grand Prix van Azerbeidzjan van de vijfde plek. Pole position is voor Sebastian Vettel. De Duitse Formule 1-coureur en leider in het klassement reed tijdens de kwalificatie de snelste tijd. Als tweede start Lewis Hamilton. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 9.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 Ja, ik zit nog op eh, een paar leden te wachten. Die staan eh, nu eh, echt, ja, die staan nu gewoon een beetje verlul. Want ze zijn er niet. Want ze moeten hun tips moeten ze nog gaan meebrengen. Maar ja, die komen we niet. Dus ja, we gaan in eerste instantie gaan eens even luisteren naar eh, de tip eh, van, eh, van Quinten, denk ik, deze week. Of Patrick, zullen we jou dan maar eerst doen? Ja, Quinten, die is er nog niet. Een beetje jammer weer dit. Het duurt ook zo lang met die jongens. Jij had een tip hè, voor deze week. We gaan hem gewoon even omdraaien. Ik heb een, uh, ik heb een top, top tip. We trekken hem helemaal uit zijn verbandje. Ja, echt hoor. Nou, ze komen er eindelijk aan. Het duurt zo lang met die jongens. Kijk, hartstikke goed. hey, maar jij hebt een tip. Ik uh, hoorde twee even. minuten. Dit was geen twee minuten. Nee, dit was heel snel. <laughs> hey, kom kom eens tip. Yes, yes. Ik wil even door. IJsland van Bloodzoon. IJsland van Bloodzoon. <laughs> Ik ben benieuwd. ga je alweer aan het einde van het eerste, naar de eerste tip. Blauwten. Blauw Islands. IJslands. Island, IJslands. Ah, Echt waar. Mooi man. Je hoeft het hem niet meer, je, je, kan, je kan het hem proberen te leren. Quinten, nou wil het toch zijn bij jou. Oh. Welk nummer heb jij eh, voor ons eh, klaarstaan? Nou, ik heb eh, deze week Chasing Fire van uh, Lauf. Kijk eens, als je dat zo uit. I still love you on my We keep our bodies tied together to ignore what's coming next. I was driving you home in the middle of the night, but I couldn't bring myself to say goodbye. I was driving you home in the middle of the night, and there's no good way, yeah, there's no good way. I'm chasing fire. Dat is jouw tip. Chasing Fire Love. hele goede tip. Lekkere aanrader. Ik zei dat ook al jongens. We zijn lekker bezig. Goede nummers. Tim. Jouw nummer komt eraan jongen. Ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan vinden. En wie hebben we nu? Chris Stapleton met Tennessee Whiskey. Lekker. Used to spend my nights foreign. Liquor was the only love I'd known. But you rescued me from reaching for the bottom. escape. nothing. verrassing oh. Dit is echt Wat een lekkere plaat is dit, hè? Ja, dit was de tip eh, van Tim met eh, Tennessee Whiskey van Chris Stapleton. Ja, en hier, eh, hier nu komt hij van mij eigenlijk.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 En dat is ook... vergeten hitjes, zeg maar. Ja, ja dat, dat vind, ik vind dat gewoon lekker. En het, ik vind het toch ook wel... Eh, eh, je haalt af en toe plaat terug en dan krijg je muziek in ieder geval, dat, dat brengt altijd een bepaald gevoel met je. Maar en dan ineens komen de herinneringen van een bepaald feestje naar boven. Of leuke <laughs> dingen die je hebt gedaan. Dus ja, dat, dat, vind ik leuk aan platen die je eigenlijk al even een tijdje niet meer gehoord heb. Fair enough. Herinneringen van vroeger. Ja, van vroeger inderdaad. <laughs> Lul, je wil gewoon zeggen dat ik oud ben. Ja, ja, ja, weet je wel. Echt waar. Nou, dat vind ik helemaal goed. I love it. Ja. <laughs> I love it. God, de oh god, oh god. Ik heb echt nu al zin in, je moet het maar weten ook. Ja, dit wordt leuk. Hey, eh, de categorie eh, heb ik nog even vragen, vragen aan jullie. Hebben jullie al nagedacht eh, over welke categorie jullie zouden willen gaan doen? Want ik heb keuze uit aardrijkskunde, culinair, film en televisie, geschiedenis... Vragen voor kinderen, misschien goed voor Patrick. Ja, ja, ja doe die. <laughs> ja, dat is wel leuk. Doe maar geen Engels. Nee, heb je, heb je oude, niet... oude televisieseries. Heb je niet het Koningshuis? Eh, ik ben nu heel even aan het kijken of, of daar nog iets wat bij zit. Ja, ik heb wetenschap nog... lekker over de, over de monarchie wetenschap. met allen. Zeker oh, geen wetenschap. Nee, Quinten. Ik stem wetenschap. Ik niet. Ik zeg eh, muziek nog, natuur, nee, sport. Wil je weer verslagen worden in eigen huis? <laughs> en ik kan, ik kan ook gewoon een mix van, van categorieën doen. Maar die we ook wel dan een heel mooi de varia kunnen noemen. De varia. Categorie varia. Categorie varia? Klinkt heel erg kunnen, we, kunnen we hier niet een aparte radioshow over maken? Ja. Van <laughs> twee uur, dat zeker. Maar alleen maar je moet het maar weten. Op ja. zondagnacht om drie uur. Dan gaan we gewoon drie uur lang vragen stellen aan elkaar. En <laughs> met die man die luisteren. Gaan we zelf luisteren. Dus het wordt uh, de Korea, uh, eh, die val de, de Korea. Collega, <laughs> de Korea. Via, nou, hey, uh, de eh, Viagra. Korea, over het ja. algemeen, hebben, die hebben handen geschud, hè? Ja, ja. Maar nou ik vraag ja. Nou. me altijd af met dat soort, met dat soort nieuwtjes of het dan maar eh, één grote Nou ja, wordt het inderdaad allemaal gestaged en gefaked, want wereldvrede... en dan kunnen we stiekem toch doorwerken aan ons nucleaire programma? Of nou zouden ze nou echt een keer vrede willen ook? Nee. Nou, dat nou, ik, weet niet, ik weet niet wat zijn plan is. Nou, dat, weten we wel. Dat is namelijk een soevereine staat bouwen. Ja. Dat is het plan van nou. Noord-Korea dan in ieder geval. Ja, maar dan, dat, dat zou niet gaan werken als je nu zegt van stop ik met zou de raketten. Eh, muurtje eromheen, uitgraven en op de, op de raket naar de maan. Doei, ga dadelijk een soevereine staat bouwen. Pleur maar op. Ja. Hey, ik heb eh, dan dat is nog meer baanbrekend nieuws. Want eh, jullie hebben allemaal wel eens gehoord eh, van het concept een, een vallende ster. En in dit geval is dat ook daadwerkelijk zo. En ja, het is een goed grapje. <laughs> Ja, die heb ik wel ook, ook weer geel. Want dit, ja, Willy Wartaal is... Ja. <laughs> ja, man. <laughs> heb, je die beelden, heb je die beelden gezien? Ik heb, eh, eh, Wat zullen we doen, Quinten? Zal ik hem doen of doe jij hem? Wat jij wil, maar dan moet je wel de tweet voorlezen die erbij staat. Oké, wacht even. Dat is wel heel belangrijk. Maar dan gaan we ook even kijken of ik het geluid erbij aan kan zetten. Dat gaan we nu even, even, even gelijk even maar ah, zo hoort niks. Je hoort niks. Oké, nou, dat, maakt niet. Hey, eh, ja, we hadden het er net al over. Eh, vallende sterren die bestaan. Want Willy Wartaal eh, van de <laughs> jeugdvertegenwoordiger is tijdens een optreden op Koningsdag van het podium afgelazerd. De groep stond op het punt op te gaan treden tijdens Kingsland Twente. toen Wartaal een smak naar beneden maakte. En volgens omstanders was het hoogteverschil zeker 2 meter. Ze krijgen mij niet dood, <laughs> zo vertelt hij op een filmpje. <laughs> dat hij op een brancard ligt. Ik ben gevallen, zo laat hij weten, op de vraag wat is gebeurd. Daarna werd hij afgevoerd <laughs> het <laughs> Het optreden van de jeugd van tegenwoordig in Oldenzaal werd afgebroken. Vanwege de fans eh, besloten Fiesta eh, Fur en Fabio wel naar de andere shows in eh, Amsterdam en Groningen te gaan. Zonder Willy om de fans niet teleur te stellen. Het management liet achteraf aan RTL Boulevard weten dat bij Wartaal de enkel uit de kom is geschoten. Dat klinkt heel ik, Wist niet, ik wist niet eens dat dat kon, Ja, dat, dat kan Ja, weet ik veel, man. Ik ben blond, ja, dat is waar. Maar naast dat eh, dat, eh, dat, dat gebeurd is, eh, gaat alles naar omstandigheden. Gaat het goed. Je moet maar eens op Dumpert kijken. Die foto die daar staat. <laughs> Oh. <laughs> daar staat dus de foto van zijn enkel, toch? Ja, dan krijg je van die, van die rillingen op plekken waarvan je niet wist dat je daar rillen kan krijgen. Rillingen, weet je wel? Hmm. Dat is echt... <laughs> Nou, ik moet zeggen, we hebben ook nog een tweet van hem. Oh, als ze krijgen me niet dood. Twee tweets. lieve Kingsland mensen, Viva is still alive. Laat je niks vertellen door niemand. De shows, de show, shows must go on. Maar bid wel voor zijn enkel. All we do <laughs> all we do is <laughs> eh, eh, all we do is win. Stay tuned voor eh, voor update, updates. en ehm, ja, de tweede tweet die daar naar voren is gekomen. deze man is instrijder. love hem zoveel. pray for Wiwa. Hashtag pray for Wiwa. Ja, maar dan moet ik denken aan in ieder geval zo'n land in Afrika. Pray for Wiwa. <laughs> ja, sorry, maar ja. Ah, heb je die beelden gezien dat hij op die brancard wordt gelegd? Ja. Dan is hij nog steeds uit zijn panty aan het gaan. Dan ligt hij nog de Hij zit helemaal los te gaan daar, inderdaad. <laughs> Ja, dus eh, dat... Uh, dat eh, volgens mij stond er, ook nog bij enkel staat in de stories, maar het is piep, lijp. Dus als je checkt, zeg me niet dat ik je niet gewaarschuwd heb. Ja, dat is wel, wel pittig inderdaad. Je enkel uit de kom. Dat is de eerste keer dat ik het hoor. Maar dat is hetzelfde dat je mensen hoort die hun pols hebben gebroken. Ja, vind dat, ik, dat ook, heel snel. Je vind ik ook heel apart. Als je valt, maar wel. Je, elleboog, neem je elleboog breken hoor ik ook niet heel erg vaak. Polsen wel hoor. Polsen dan elleboog. wel. Maar eh, ja. En boog, hele boog, hele boog, boog. Hé hey, eh, jongens. Wat, uh, wat er in die koffie van jou? Je gaat hele rare dingen doen. Nee, eh, ik, ik heb hem nog niet. Hebben we geen in te storten? <laughs> Nee, nee helemaal niet. Oh. Ik, ik, ik, heb hetzelfde als vorige week, denk ik. Als het zodra de klok uh, 9 uur heeft geslagen, dan stort ik inderdaad gewoon in. Kijk jongens, ik heb hier de, foto gevonden van de enkel van Willy Wartaal. Zo, die man. jongens. Ja. Man, hij, heeft, een bil op zijn enkel. Oh. Ja. Wat een eng ding. Ja, dat is dus de onderkant van zijn been. Nou, dan is hij nog echt echt hard losgegaan. Hè, terwijl eh, dus- waarschijnlijk heeft hij ook nog eens niks gebroken. Het is een kwestie van... Eh, terugzetten. Ah. terugzetten. Jongens, uh, heel naar. Ik wil er niet eens meer over nadenken. Nevermind, dat is het nummer waar we nu naar gaan luisteren. Van Dennis Lloyd. Ehm, is ook nieuw binnengekomen, zoals ik net al eerder zei. Er zijn een heleboel nieuwe platen binnengekomen. Om half negen hoor je natuurlijk MC Falafel. Die eh, dan klaar staat om ja, de 20 tot en met 10 aan te kondigen. We gaan Je Moeder Maar Weten straks natuurlijk ook nog spelen. Gaat Patrick eindelijk een keer met de winst naar huis? Nee. Ik denk het niet, maar we gaan het meemaken. Tot straks. MC Falafel, jongens. Hij is er weer. Hij is er weer om onze dag te maken. Ik dacht dus, naar aanleiding van jouw verhaal van vorige week... toen ik vroeg, en waar is die dan? Dat je zei, hij is zo snel. Ik heb een hele setup gemaakt met een slow-mo camera. Ja. En die, heb ik, die ben ik nu aan het terugkijken. Maar zelfs daarop, op met zeg maar 1 miljard eh, fps. per ja. ja, ja. Wow. Heel intelligent. Niet te zien. Ja, ja, kijk, weet je wat het is? Hij, eh, hij heeft zich altijd ergens verstopt, maar hij brengt altijd even de aankondiging. Ja. En, zonder MC Falafel geen Euro Breakdown natuurlijk. <laughs> Dus jongens, we gaan eh, verder waar we natuurlijk net gebleven waren. We zijn blijven haken op de nummer 20. Nummer 20 daar hadden wij Louis Fonsi en Demi Lovato met Echame La Colpa. De Chainsmokers met Sick Boy vinden we op plek 19 deze week. En Justin Timberlake. En ja, zijn favoriete artiest van Tim, Tim Chris Stapleton. Tim Stapleton. <laughs> Say Something <laughs> staat op plek 18. Je hoort net de nieuwe van eh, Dennis Lloyd. Nevermind staat op plek 17. Kendrick Lamar en Sa All The Stars op 16. Dua Lipa met I Don't Give A Fuck vinden we op 15. Stond vorige week nog wel op 10. Dus is wel even, een klappertje gemaakt. George Ezra daarentegen met Paradise. Stond vorige week nog op 21. Staat nu op plek 14. Calvin Harris en Dua Lipa. One Kiss hoor je natuurlijk ook zo nog. Eh, op plek 13. Daarnaast hebben we David Guetta en Sia met Flames op 12. En op nummer 11 hebben we Bazzi met Mine. Op nummer 10 hebben we David Guetta, Martin Garrix met Brooks met Like I Do. En dan eh, gaan wij ons eh, langzaam opmaken straks voor Je Moet Het Maar Weten. Wie gaat er met de prijzenpot van deze, van deze week vandoor? Wie krijgt er weer helemaal niks behalve een overwinning? <laughs> is het Tim? Is het Patrick? Of is het Quintana Bay? Ik ben benieuwd, jongens. <laughs> we gaan het allemaal meemaken, jongens. Dat is heel, heel grappig, jongens. We hebben straks eh, de, de, categorie variabel. Dus dat, uh, die vraag kan overal vandaan komen. Quinten. Ik heb er een slecht gevoel over. Ik ook. Ik denk, eh, ik denk ook dat, eh, dat er flink wat klappen gaan vallen hier in de studio. Ja. Oké. Maar ja, ik ben benieuwd. Jongens, tot straks. might need your company tonight Dua Lipa en Calvin Harris. De zaterdagavond zinder met de allergrootste Europese hits. Dit is de Euro Breakdown. Ja, en het is tijd voor je moet het maar weten, jongens. Het is oh. tijd. Zijn jullie warm? Nee. Ja. <laughs> Zijn jullie warm? Altijd. Zijn jullie scherp. Nee. Nee, nee, <laughs> Dat kan je niet ik, ik, mag niet liegen. En zeker niet op de radio. Nee, absoluut niet scherp. Maar we gaan het toch proberen. dat, dat, dat, had, zeker, eh, had zeker gekund. <laughs> Maar jullie zijn eh, dus eh, ja, niet scherp, niet warm. Dus nee, zeker niet. echt klaar om te verliezen. Jongens, <laughs> jongens, het moment is aangebroken voor... Je moet het maar weten! Wat een originele jingle. Drie vragen. Drie vragen. En ja, voor iedere vraag is een punt te verdienen. En eh, we gaan beginnen. En eh, dit is een vraag eh, die hebben we volgens mij al eens behandeld. Oh god. Maar in de kinderversie. hoeveel oh. tanden oh. heeft oh. een volwassen mens normaal gesproken? En <laughs> ja. maar dit, dit had weer zo'n eindvraag moeten zijn. Ik ga gokken. Ja. 22, weet ik het wat. Quinten, jij gok 22. 32. Patrick gok 32. ga Mm, 4, 6, 8, 11. man, Twee vier Moet ik even mijn smoel openen Een Hij, hij, is even alles aan het tellen. Um, Echt het nou, ik weet, ik, ik weet inmiddels hoeveel ik er heb. Eh, de vraag is alleen of ik <laughs> normaal ben. Nee. nee. <laughs> Dan, dan zeg ik 24. Eh, Wauw. Oké. Ehm, Tim24 Quinten 22. En dan hebben we Patrick Lodiers. Lodiers. <laughs> hebben we met 32. En ja, uh, Patrick, jij hebt het goed. Oh ja. Het zijn er ook echt precies 32. Dat, dat zou normaal nou, gesproken ik zo 32 tanden. Hoor. Hoe, kan je, hoe kan je 32 tanden hebben? Normaal gesproken zou dat zo moeten zijn. Maar dat maakt niet uit. Patrick pakt het eerste punt van de avond. Dory. Dus eh, Patrick, eh, gefeliciteerd met jouw jou 1-0 voorsprong. Ik sta gewoon voor een keer. Ja, snel, snel, nou, doe iets. We gaan door, we gaan door. <laughs> Jongens, en dit wordt wel een lastige. Oh. In welke zes verschillende categorieën hmm. kan er een Nobelprijs gewonnen worden? Jezus. Mag ik beginnen? Mijn Ja. Ehm, vrede, ja. natuurkunde, scheikunde, uh, literatuur. Uh, ja, hoe noem je dat? Eh dat ze, ja, dat, volgens mij noemen ze dat ook wel eens de Nobelprijs voor de Vrede. Maar als je iets doet voor een eh, medemens of zo. Ja. ja, volgens mij is dat... In ieder geval literatuur, natuurkunde, scheikunde, vrede. Eh, niet gewoon science. Nee, want je hebt geen, je hebt geen, geen Nobelprijs voor de wetenschap. Niet? Want de wetenschap oh, is te breed. Oh. Dan eh, moet ik zeggen, jij hebt er dan nu eh, vier ingevuld. Ja. Dus vier van de zes. Ja. En dat gaan we al wel vast even, dus om het even makkelijk te maken, want anders gaan we echt helemaal van het padje <laughs> ehm, ik ben op zoek naar de overige twee. Nou, Quinten, ga jij de rest? Want ik weet echt niet. Even, eh, even wat heb je nou allemaal? Natuurkunde, scheikunde, vrede. Literatuur. Literatuur. Ik, biologie misschien. Ehm, nou, qua muziek zeg maar, dat hebben we er niet. Um, ja. Uitvinder, weet ik veel. Nou, dat, eh, ik het is iets specifieker. Het, is, het zijn van hetzelfde van die dingen waar de wereld wat aan heeft, weet je wel? Ja, maar uitvinden hebben. Dan wij, dan gaan wij dus nooit een Nobelprijs. Oké, jongens, jongens, tempo door, door, door. ik, ik, het, ik wil een antwoord ik, ik hou het op vier. Ja. ik zeg alleen biologie dan, ik zou het niet weten. Ja, dan zal ik eh, in dit geval zal ik, eh, ja, Tim wel echt punten moeten gaan geven. Kijk man. Yes! Ja, want in totaal, en om jou even in te vullen, de enige twee die eigenlijk nog miste, dat waren geneeskunde en economie. Oh. Tuurlijk. En voor de rest, hij, ja, dat 4-4 van de 6. Ik vind het heel erg knap. ik netjes. Echt ik niet geweten Nee, ik ook Mag niet. 4-1. <laughs> Het staat op dit moment 1 punt voor Tim, 1 punt voor Patrick. Quinten staat wonderbaarlijk op 0. Dat vind ik echt heel knap. maar dat was, maar vorige, week, dus ook. zo. <laughs> dus uh, <laughs> ja. Ging er nog de boot in. Ja, nee, dat, dat sowieso. Um, we gaan uh, naar eh, vraag 3 gaan we toe. En mm. ik ben benieuwd of dit dan het beslissende punt gaat worden. Denk het. Mm. Dus ja, oké. Welk automerk heeft zijn naam niet mee? In het Tsjechische, eh, in Tsjechische staat het woord dat we zoeken voor rommelachtig, schadelijk en gammel. Skoda. Welk automerk zoeken we hier? Jij zegt Skoda? Ik steek mijn hand op. Skoda. Nee, dat kan niet. Dat is Tim het al zeggen. Ja. Ik zeg Dacia. Oké. Okay. Hij steekt zijn hand niet op, jongen. Ik vind het echt klinkers. Maar Tim stak zijn hand niet op. Dacia. Had gekund inderdaad. Maar eh, Tim vult eh, Skoda in eh, Patrick, ja, je was net even te laat. Ja, hij stak zijn hand toch ook niet op. ja, ja maar hij zei het gewoon. Hij nou zei het, en het dat, maakt niet uit. Als je het weet, weet je het. Ja, weet je Als je het, weet, dan weet je het. En je moet het ook maar weten. En ja, in dit geval heeft Tim wel... Uh, Tim heeft eh, in zijn tweede... Ik teken bezwaar aan. Ja, jij tekent overal bezwaar aan. Kom op, we, hebben een regel, bij jou, hand opsteken. Bij jouw geboorte hebben we ook bezwaar aan getekend, dat weet ik ook niet hoor. <laughs> ja. Je gaat me niet mijn overwinning af te nemen hier, duidelijk. Heel simpel. Regels, nou laat maar. Liefde ligt niet. Doei. Love Lies, Normali en Kali. Sorry if it's hard to catch my vibe. Mm -mm. I need a lover to trust. Tell me you're on my side. Are you down for the ride? It's not easy with someone to catch my eye. But I've been waiting for you for my whole damn life. My whole don't be afraid to tell me if you ain't with it. I see your focus, yeah, you're so independent. It's hard for me to open up, I'll admit it. You got some shit to say, and I'm here to listen. So, baby, tell me where your love lies. Waste a day and spend the night underneath the sun. Michael. on mama bed like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Homo for clowns and all the balls. Oh, I ain't pick on psycho. on mama bed like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm rolling through my hands. Oh, you stuck in the friend zone. I tell like four, five, to fifth. Ayy, hundred bins inside my short to all the shit. Ayy, try to stuff it all in, but it don't even fit. Ayy, know that I've been with the shits ever since the jit. Ayy, I made my first million, I'm like, shit, this is it. Ayy, 34 walk oh, through, man, we had that bitch lit. Ayy, had so many bottles, gave ugly girl a sip. Out the window of the Benz, so oh, we get in the rent. And I'm like, whoa. it, I have shown a hole. And I can never tell you no. Damn, I hate to go psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on. You, my roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Momo for clowns and all the balls. Oh, I hate gone psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm rolling through my hands. Oh, they be going psycho. My rollie going crazy. Hitting little mama, she wanna have my babies. 50 on the banky, chain so stanky. You should see the whip, promise I could take your bitch. All her riding in the old school Chevy, it's a drop top. Bullin' with a thot thought, she gon' give me top top. Just one switch, I can make the eyes drop. Hey! take you to the smoke shop, we gon' get high. we gon' hit Rodeo, Dollar Valentino. We gon' hit Pico, take you where I'm from. Take you through the storms. this ain't happen overnight. No, these diamonds real bright. Santa G, still in my pants though. All VVS's, put you in a necklace. Girl, you look beautiful tonight. Stars on the roof, they matching with the jewelry. Damn, my AP gone psycho. La mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Romo for clowns and all the balls. Oh, I AP gone psycho. La mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. vrouwen dat ook altijd bij mij doen. Call out my name. The Weekend. <laughs> ja. Scream out. Scream out my name. <laughs> Oh. Call out my name. Lekker nummer. Ja jongens, het is, eh, het is weer zover. We mogen weer. Ja. Hmm. <laughs> Oh. oh, we oh, zijn er. we zijn er. Jongens, we gaan door waar we gebleven waren. Want we waren gebleven bij de nummer 10. We hebben een verrassende nummer 1, maar ja, dat hebben we vorige week natuurlijk ook besproken. We beginnen nu dus bij nummer 10. David Guetta en Martin Garrix featuring Brooks met Like I Do. Staat op 10 deze week. Kelly en Normani hoorde je net ook nog. En met Love Lies op 9. The Weeknd, Call Out My Name hoorde je natuurlijk ook net op nummer 8. En Z, Maren, Morris en Gray met The Middle staan op 7. Kygo featuring Miguel. Remind Me To Forget staat nog steeds op 6. Shawn Mendes In My Blood staat op dit moment op 5. Patrick, jouw tip is eh, heel erg hoog geklommen. Juist. Post Malone, Ty Dolla Sign, Psycho staat op 4 deze week. Rudy, Mental, Jess Glynn, Macklemore en Dan Kaplan gaan weer een plaatsje omhoog gaan. Dus van plek 4 gaan ze naar plek 3 met These Days. Marshmallow, Anne-Marie en Friends staan op 2. En ja, wij hadden het natuurlijk nogal over een, eh, ja, een verrassende nummer 1. Eh, vorige week zijn we we eh, eh, een eh, van de denk wel grotere DJ's van deze tijd toch wel, ja, toch wel kwijtgeraakt. Op zich wel jammer. Een voorbeeld denk ik voor velen. Ehm, en ja, dat, dat is onze, onze, onze lieve, lieve Avicii. Die helaas niet meer onder ons is. Maar zijn muziek is nog wel bij ons. En ja, daarom wil ik eigenlijk voor deze week wil ik even afwijken van de huidige nummer 1.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 We zullen nog jaren naar jouw muziek gaan luisteren. Ik eh, denk dat dat, uh, dat, dat gedeelte dat gaat wel goed komen. En ik deed het nummer niet helemaal eer aan net. Want hij is in totaal meer dan 611 keer is hij gewoon gestreamd. 611 miljoen keer, denk ik. 611 miljoen keer. Ja. ja. dat is echt niet normaal. Dat is, uh, ik, ik, moest even kijken, maar dat is dus het meest gestreamde nummer eh, op dit moment van hem. En eh, ja, dat zal alleen nog maar meer gaan worden in de aankomende weken, al dan niet maanden. Jongens, het zit er alweer op. We zijn alweer aan het einde van een uitzending. Time flies Ja, zeker, zeker. We hebben een, eh, weer een goed gevuld programma gehad. We hebben de eh, eh, Formule 1 hebben we weer voorbij horen komen. En dankzij onze lieve, lieve Tim, die ons weer helemaal bij. Maxi wint voor morgen natuurlijk, hè? Ja, we gaan het week twee uur lang bespreken. Wat denk je, dat gaat horen? denk je dat hij gaat winnen? nee. Ik denk, dat hij tweede wordt. Ja, dat denk ik ook. Okay. Ik zeg... Uh, Spannend. Nou, ik hoop eigenlijk vooral... Nou, ik hoop dat hij wint, maar ik denk dat hij tweede wordt. We gaan eens een keertje alles overboord flikkeren. Max wint, Lewis 2 en... Ricciardo 3. Uh, eh, Esteban Ocon wordt derde. Huh? Oké. Maar wat gaat er dan in, eh, in, erin gebeuren? Ik denk dat er een boel clinchen. Overal vliegende onderdelen. Oké. <laughs> En rollen aan banden. Ja, nou, maar even, want dat heb ik misschien net gemist. Vanaf welke plek moest Max ook alweer starten? Vijfde. P5. P5. Ja, dat, eh, dat wordt inderdaad een hele dus, spannende eh, race. We Vettel, gaan, eh, Vettel, Hamilton, Bottas. ik denk dat die twee Ricciardo, stappen. Ja, we gaan er gewoon met, met volle overtuiging zeggen... we gaan inderdaad volgende Tim gaan we, we, gaan, we hopen gewoon op die, uh, die, die, die, die, pole position, die, die plek die winst, die die, die verdient. Hoppatza, dus, eh, Ja, we gaan het meemaken. We gaan meemaken. hoezo. Eh, weet niet wat zegt hij ook alweer? Nou, voor de koning was gisteren hoezee, hoezee, hoezo. en uh, Rosé. <laughs> Oh, en hoe. hey, jongens, het was een heel gevuld weekend. We hebben Koningsdag hebben we natuurlijk gehad. we hebben natuurlijk nog heel kort nu maar. Maar hebben, hebben jullie allemaal in het kort nog een klein beetje een idee... wat jullie willen gaan doen dit weekend? Of moeten gaan doen? Ik heb begrepen dat Tim straks zich weer maar gaan inzetten voor de goede zaak. Mocht, iemand nog eens gezellig lekker een discussie over rust aan de kust komen voeren. kom, vooral, <laughs> naar Café 4 zometeen. Het prachtige etablissement aan de straat. vanaf 10 uur. Staat Ome Koemans daar aan de deur als gastheer voor u. En ik bespreek met veel plezier andermans kuthobby's. <laughs> Ja. ja. nou, ik ga maar je hebt er geen mening over eh, verder. Eh, nee. dat niet doen? <laughs> Hoe zeg je dat? Ja, dat mag geen naam hebben. Ik, bedoel, eh, <laughs> ik vind dat je best wel eens af en toe... Uh, met de eh, passie. Ja, je moet toch kunnen zeggen wat je vindt. bij wijze van spreken zijn mensen gestorven voor mijn eigen meningsvrijheid. <laughs> laten, we even, laten we eerlijk zijn. Ja. Dus jij gaat straks fijne discussie aan de deur aan. Patrick, wat ga jij doen? Ik ga vanavond helemaal niks doen. Denk ik. En morgen, morgen ga ik weer naar Ajax. Hè. What's the news? Ja, morgen Formule 1 kijken natuurlijk. En eh, vanavond eh, misschien weer drinken. <laughs> Kijk, alweer, alweer. Hartstikke goed. Dat is de beste oplossing. En Mike, ik, eh, ga vanavond ga ik even, even rust even nemen van uh, twee dagen. Ongelooflijk, <laughs> ongelooflijk veel drinken. gezellig ook even lekker op het terras zitten. Nee, ik, kom, ik kom, uit, het, ik kom uit, het, uit, een, uit, een, uit een drink twee dagen. Dat heeft bestaan uit biershotjes <laughs> en jagerbombs. Maak er een dus, vierdaagse dus, van. Nee, ga ik niet doen. Ga gewoon voor je Krijg je een lintje. Ja, <laughs> dan krijg je een lintje. Oh, oh, oh, ja, nee, nee.